Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat ook van verdachten die nog niet zijn veroordeeld DNA wordt afgenomen. Minister van der Steur bereidt een verandering van de wet voor... maar wil nog wel een onderzoek naar de juridische haalbaarheid. Vanochtend kwam de commissie Hoekstra met vernietigende conclusies... over de gang van zaken rond Bart van U. Dat is de man die wordt verdacht van de moord op oud-minister Borst. Er waren fouten gemaakt, waardoor er geen DNA van Van U werd afgenomen. Hij geen hulp kreeg en op vrije voeten bleef. In Oekraïne is een hackersbende opgerold. De vijf verdachten zouden zeker 2 miljoen euro hebben gestolen. De bende viel online diensten van banken aan door kwaadaardige programmaatjes te verspreiden. Als een computer eenmaal was geïnfecteerd konden ze geld overmaken naar andere rekeningen. De vergadering van de Sociaal-Economische Raad gaat morgen niet door. Dat is een gevolg van de uitspraken van voorzitter De Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW gisteren in de Volkskrant. Daarin noemt de boer een groot deel van de mensen die geen baan hebben labbekakken. Vakbond FNV zei gisteren al niet naar de vergadering te zullen komen... en nu is dus besloten dat die helemaal niet doorgaat. De werkgevers kunnen zich voorstellen dat er even een time-out nodig is. De vrouw die vanochtend vroeg in een woning in Lambroek in Utrecht werd doodgestoken... gaf Franse les op een school in Woerden. Vandaag en morgen vallen daarom alle lessen op het Minkema College uit... Kort na de steekpartij vanochtend werd een man aangehouden. Mogelijk gaat het om een incident in de relationele sfeer. De Duitse wielrenner Marcel Kittel doet niet mee aan de Tour de France. De Duitser is door ziekte niet in vorm. Vorig jaar won de sprinter nog vier etappes in de Ronde van Frankrijk, net als in 2013. Tot besluit het weer, veel zon. Wel kan er in Groningen of Drenthe lokaal een bui vallen.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 Dus het tweede uur kunnen we lekker met z'n allen genieten van heerlijke muziek. We beginnen zo meteen met Cliff Richard en The Shadows en daarna Earth and Fire. Nog heel veel plezier komende uur. little bit. If you find a funny face in your comic book rocket ship on its way to Mars. Baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. Yeah, I'll be looking for you. I'll be looking for De zesde single van de groep Earth and Fire was dit uit 1972... en de eerste nummer één hit, Memories. En we begonnen met Cliff and the Shadows met It'll Be Me. In 1982 kocht ik een singeltje van het groepje Vanity Six. Als ik het niet had gekend, dat singeltje, had ik hem ook gekocht... want het hoesje, dat was meer dan de moeite waard. Maar in ieder geval, het gaat om het plaatje wat erin zat... en dat was ook de moeite waard. Nasty Girl, een tophit uit 1982. Ik krijg opeens heel erg de neiging om het plaatje van heel eentje van Capelle te gaan draaien. Naar de speeltuin. Maar dat gaat hem niet worden. Deze wordt het. What's your name? Is it Jane? Would you mind sitting next to a silly old fool? It's just that I'm tired of wasting my watching the flowers grow, watching birds chasing bees, little boys scraping knees. Even my tears have all dried. Can I sit by your side? Don't misunderstand. sit by your side. Don't misunderstand me. Just Even door Sonny Bono uit 1967... waren dit Sonny and Cher en A Beautiful Story. In 1969 had deze Nederlandse groep nummer 1 met Marianne. Hier zijn de Cats. Cats en Marianne uit 1969. In hetzelfde jaar nam eh, Rolf McTell een nummer op voor zijn album Spiral Staircase. het nummer heette Streets of London. Hij bracht dat pas in 1974 uit als single en terecht.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 So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine, don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London I'll show you something to make you change your mind geweldig nummer van Rolf McTell, Streets of London. En um, Guus Meeuwis bijvoorbeeld heeft het ook eh, opgenomen in het Nederlands. En dan heet het Op straat. En ook Mary Hopkin heeft het opgenomen. Streets of London is ook zeer de moeite waard. We zijn toe aan de allerlaatste aflevering van The Shadows op donderdagmiddag. Hun single die we nu gaan draaien is de laatste A en B kant. Later komen ze in het, eh, dit jaar komen ze vast wel een keer terug. Want ze hebben ook heel veel mooie albums gemaakt. En daar gaan we wat van draaien. Maar nu de laatste single uit 67, geschreven door Henke Bruce. En hij kwam niet in de hitparade. En dat zegt wel genoeg. Tomorrow's Cancelled. Morgen is afgelast, weten we dat ook weer. En de B-side, de B-kant is van eh, Leonard Bernstein van West Side Story, Somewhere. Here zijn the Shadows. Ruim een half jaar hebben we kunnen genieten van de singles... de A- en de B-kanten van The Shadows. En dit was de laatste Tomorrow's Cancelled... en de B-kant Somewhere. 48 jaar geleden, vandaag precies 48 jaar geleden... was de allereerste live televisieuitzending op eh, de hele wereld te zien. Eh, diverse landen uit Europa deden mee. Tunesië deed mee, eh, Mexico deed mee, Australië deed mee, Canada. Er waren ongeveer 400 miljoen kijkers... En die zagen allemaal bijvoorbeeld op datzelfde moment de Beatles opnemen. Zij namen op die dag, 25 juni 1967, de single All You Need Is Love op. Natuurlijk stond het grootste gedeelte al helemaal klaar op de band. Maar ze hebben wel even meegezongen met z'n allen. En er waren een eh, heleboel bekende en beroemde mensen. Bijvoorbeeld Mick Jagger en Marianne Faithful waren aanwezig. En eh, dat nummer wat ze daar op dat moment toen voor 400 miljoen kijkers live opvoerden... dat gaan we nu draaien. All You Need is love. can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. heb ik die uitzending van toen, van 25 juni 1967... live mogen meemaken op televisie. En het maakte indruk, kan ik u vertellen. Dit waren de Beatles en vanaf volgende week hebben we dus geen Shadows meer. Waar gaan we twee nummers van de Beatles draaien. Hun hele oeuvre wordt eh, ehm, eh, gebracht. En dat doen we dus in het komende jaar twee per uitzending. Eh, in Amerika waren de Beatles populair. Trouwens, waar niet, niet waar.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 saw her face de zanger van dit nummer was eh, Mickey Dolenz, dat kon je duidelijk horen. En het werd gecomponeerd door ehm, de heer ehm, Neil Diamond. Oh, er, ergens gaat een radio nu heel erg hard lopen brullen. Dat is niet de bedoeling. Hans zorgt daarvoor, gelukkig maar. Eh, dit waren de bonkies dus met I'm a Believer uit 1966. In het eerste uur hadden we een eh, lange plaat met uh, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. En ook nu hebben we een lang nummer van Led Zeppelin van de LP Led Zeppelin 4 uit 71. Stairway to Heaven, bijna acht minuten. Veel plezier. hier past enige stilte. Geweldig nummer. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Van de week heb ik op YouTube een uitvoering gezien van Anne en Nancy, Nancy Wilson van de groep Heart. En eh, de drummer was de zoon van John Bonham van Led Zeppelin. En ze werd ook begeleid door een uh, concertgebouworkest, zal ik maar zeggen. Nou, die uitvoering die mag er ook zijn. En op, de balkon, op het balkon zaten onder andere Jimmy Page en Robert Plant. En die waren zeer zeer onder de indruk. En terecht. Wat ga je nou draaien naar zo'n nummer? Kan van alles zijn. Deze bijvoorbeeld. White Prize was dit met I'm Gonna Get Married uit 1959. Stond drie weken op de eerste plaats. Hij schreef het samen met de heer Harold Logan. Weet je dat ook weer. Ehm, we gaan nu een plaat draaien die je straks binnen een half uur ook weer hoort bij Hans. Maar dan in een andere uitvoering. Want wij zijn allebei van mening dat onze uitvoering de mooiste is.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 om te raden welke <laughs> uitvoering het beste is. Dit waren Harold Melvin en de Blue Notes. En die krijgen van mij 12 Point. <laughs> Als is het daar niet helemaal mee eens. Maar straks over een kwartiertje dan hoor je hem bij hem ook van Simply Red. Dit is Bill Justice voor een minuutje. Als Paul en Mary Ford het genoeg vinden... dan stappen ze er gewoon in. Klaar. Bye bye blues. Dit was eh, Matchbox nummer 31 op deze 25 juni. En de komende twee uur zijn voor Hans met ZFM Muziek Boulevard Live. En hij draait natuurlijk aan het begin The Beatles. En dan een eh, kwartiertje later dan hoor je Simply Red... met eh, If You Don't Know Me By Now. Die van mij krijgt 12 points, dus dat kan hij al niet meer krijgen.